Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oekraïne zal zich in de gesprekken in Saoedi-Arabië volledig constructief opstellen. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky op X. Hij hoopt op praktische resultaten. In de stad Jeddah is vandaag een top van de VS en Oekraïne. Onder andere de Oekraïense ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie... en de kabinetchef voeren dan gesprekken met de Amerikaanse minister Rubio van Buitenlandse Zaken. President Zelensky sprak gisteren met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman... over stappen en voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog... en het bereiken van een betrouwbare en duurzame vrede. De Britse kustwacht is gestopt met het zoeken naar een vermiste... na de botsing van een vrachtschip op een tanker gisterochtend, dat meldt de BBC. Volgens een woordvoerder is er uitgebreid naar het bemanningslid gezocht... maar is diegene niet gevonden. Het vrachtschip Solong kwam voor de Engelse kust in aanvaring met de tanker die voor anker lag. Daarop brak er brand uit en begon de tanker vliegtuigbrandstof te lekken. Op de Solong werden containers met het giftige natriumcyanide vervoerd. In totaal zijn 36 opvarenden gered. Het Isala ziekenhuis in Meppel gaat testen of artsen op afstand even goed een diagnose kunnen stellen als aan het bed. Op termijn zou dat een oplossing kunnen zijn voor het groeiende tekort aan specialisten proef begint in april op de spoedeisende hulp. Twee neurologen bekijken patiënten die binnenkomen met een beroerte. De een aan het bed en de ander tegelijk via een camera. En het onderzoek moet blijken of beide artsen tot dezelfde conclusies komen. Paus Franciscus reageert goed op zijn behandeling in het ziekenhuis. Volgens zijn artsen is zijn gezondheidstoestand daarom niet meer zorgwekkend. De 88-jarige kerkleider ligt sinds vorige maand in het ziekenhuis... en werd opgenomen met ademhalingsproblemen die werden veroorzaakt door een dubbele longontsteking. Dan het weer vanuit het noorden meer bewolking en kans op mist.